12 uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Ammoniumnitraat zou de explosie in de Libanese hoofdstad Beirut hebben veroorzaakt. Dat melden Libanese media. Het explosieve materiaal, dat wordt gebruikt in kunstmest en als grondstof voor springstof in de mijnbouw... zou jaren geleden in beslag zijn genomen en in de haven zijn opgeslagen. Er, zeker, er zijn nu zeker 70 doden gemeld in Beirut en meer dan 3000 gewonden. Onder de gewonden zijn vijf Nederlanders die betrokken zijn bij de Nederlandse ambassade in Beirut. Het gaat om twee medewerkers en drie partners, al dus het ministerie van Buitenlandse Zaken. Een van hen is zwaar gewond geraakt. Na Rotterdam heeft ook de gemeente Amsterdam de noodverordening gepubliceerd... voor de mondkapjesplicht op drukke plekken die morgen ingaat. De gemeentes hebben de noodverordening gepubliceerd... die mondkapjes op drukke plekken in de stad vanaf morgen verplicht. Dat betekent dat bezoekers bepaalde straten en winkelstraten in het centrum... en overdekte winkelcentra moeten verlaten wanneer ze geen mondkapje dragen. Ook kan er een boete volgen. Het Amsterdamse studentenkorps stopt met de ontgroening van nieuwe leden... nadat vier van hen positief zijn getest op het coronavirus. Ook in Rotterdam nemen de zorgen toe om de nieuwe besmettingen bij twintigers. Het RIVM constateert een verdubbeling van het aantal positief geteste personen, met name bij jongvolwassenen. Volgens de GGD vormen de introductieweken een besmettingsrisico. De Stichting Garantiefonds Reizen biedt nu ook garantie op reizen die na 16 maart 2020 zijn geboekt en vanwege corona moeten worden geannuleerd. Alle vouchers die in 2020 door SGR aangesloten reisondernemingen worden uitgegeven... zijn nu gegarandeerd, ook als een reisorganisatie failliet gaat. En dan het weer. Vanavond en vannacht is het overwegend helder en blijft het overal droog. Het koelt vanaf af tot een graad of 12.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 You won't back me down on these open streets. It's just my face. was a fool to believe that there's just a single letter taking me home and it won't ever break. But I hit the ground so hard, these sunless avenues made me a my face living.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 Ik ben weg van jou. Ze nemen mij dan weg van jou. En zeg maar als je het opfokt, dan geeft het niet. Als ik domme dingen zeg, ik meen het niet. Ik ben weg van jou. Ik zie geen dingen dan weer weg van jou. Het is eigenlijk wel gek dat je onzeker kan zijn. Maar ik beloof je dat ik luister. Je moet weten dat wij, we blijven echt wel staan jij toch ook wel Ik heb nog nooit iemand ontmoet met zo'n geduld als jij. Zelfs met het water aan je lippen heb je zeeën van tijd. En dat je mij versterkt, dat is waarom het werkt. Hou me vast en laat me maar zorgen maken. Morgen ben ik vast weer mezelf. Ze zegt maar als je gaat vergeten classic me mistake Someone gives me love and I throw it all away Tell me have I gone insane Talking to myself but I don't know what to say Cause you it's too late.